Drie uur. Manik Sampers eh, met het NOS-journaal. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld tot zes jaar cel... voor het misbruiken van twee dertienjarige misdienaars. Het misbruik was in 1996 in de kathedraal van Melbourne... waar Pell aartsbisschop was. Volgens een van de slachtoffers werden ze betrapt... toen ze stiekem van de miswijn dronken... waarop Pell hen dwong tot seksuele handelingen... De rechter noemde het misbruik giftig en vernederend wel zegt dat hij onschuldig is en gaat in beroep. Hij was tussen 2014 en 2017 penningmeester binnen het Vaticaan... en is tot nu toe de hoogste geestelijke die schuldig is bevonden aan kindermisbruik. Op een toegangsweg naar Urk heeft de politie afgelopen avond twee mannen aangehouden. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich. De politie was extra alert na de ongeregeldheden van maandagavond. Toen werd een jongen mishandeld in het huis van een Nederlands-Marokkaans gezin... In het dorp gingen geruchten dat Marokkaanse jongeren wraak wilden nemen voor die mishandeling. In Rio de Janeiro zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op gemeenteraadslid Marielle Franco en haar chauffeur vorig jaar maart. De verdachten zijn oud-politieagenten. Raadslid Franco was in Rio de Janeiro een icoon van links. Ze kwam op voor minderheden en vrouwenrechten. Na de moord gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren. In de Verenigde Staten zijn 50 mensen aangeklaagd voor een complot rond elite-universiteiten. Rijke ouders betaalden smeergeld aan sportcoaches en medewerkers van universiteiten als Yale en Stanford. De coaches moesten de kinderen aanmerken als sporttalent, want die worden eerder toegelaten op de universiteiten. Een van de aangeklaagden is actrice Lori Loughlin. Ze had gezegd dat haar dochters roeitalenten waren, terwijl ze nog nooit hadden geroeid. Het weer. Vannacht wisselen bewolkt met enkele buien. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. Ook overdag buien, dan met kans op hagel, onweer en zware windstoten. In de middag is het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Gemeenschappelijke vrienden, kap dat praatje. Ik hoef geen naam, geen ditjes en datjes. Bespaar me, please, foto's van je katjes. Je bent lekker, je bent heet. Dus kom naar bed en stop deze date. Want die bio. het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed, dus trek het uit. is leuk dat geflirt, maar het is al laat. Ja, het is al laat. Nu ben ik aan de beurt. Het is al lang genoeg over jou gegaan. Dus door je knieën, dan blijf ik staan.